Zit van der Linde met het NOS-journaal. In de maand mei zijn huizenprijzen nog sneller gestegen dan in vorige maanden, meldt het CBS. Koopwoningen waren gemiddeld 12,9% duurder dan een jaar eerder. Dat is de grootste toename sinds 2001 en ook meer dan de vorige topstijging in april van 11,5%. Ook valt op dat er in mei veel minder woningen van eigenaar zijn gewisseld dan een jaar geleden. Jaarlijks worden er miljoenen producten vernietigd in de Britse distributiecentra van Amazon. Televisiezender ITV heeft dat ontdekt. Televisies, laptops en stofzuigers worden naar recyclecentra en vuilstorten gereden. De spullen zijn nieuw, ongebruikt of teruggestuurd, maar nog wel in goede staat. De praktijken hangen volgens ITV samen met het bedrijfsmodel van Amazon... waarin vernietiging soms goedkoper is dan opslag. Het bedrijf ontkent dat producten naar de vuilstort verdwijnen. Premier Johnson heeft een onderzoek aangekondigd. Buitenlandse arbeiders en boeren worden nog steeds uitgebuit... ondanks de winsten die supermarkten in de coronacrisis hebben gemaakt. Dat zegt Oxfam Novib. Die heeft voedselketens onderzocht van onder meer Albert Heijn, Jumbo, Lidl, Aldi en Plus. In 2018 constateerde Oxfam Novib ook al dat supermarkten te weinig doen tegen uitbuiting. Met name vrouwen zijn daar de dupe van, omdat zij vaak onzekere banen hebben en minder verdienen. Het moederbedrijf van Albert Heijn noemt het een simplificatie... dat de winsten van supermarkten problemen in de voedselketen kunnen oplossen. Als eerste actieve American voetbalspeler ooit heeft Carl Nassib bekendgemaakt dat hij homoseksueel is. De verdediger van de Las Vegas Raiders zegt dat hij al jaren tegen dit moment aanhikte. Nassib is niet de eerste NFL-speler die uit de kast komt, maar wel de eerste die dat doet terwijl hij nog in de competitie speelt. Het weer nog nu 10 of 11 graden. Vandaag zo nu en dan zon. Maar in het zuiden kan later op de dag een bui vallen.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 Quoi Pas mis le nez dehors et pas lavé. Ah ça je déteste. Batterie faible, j'ai pas de quoi recharger. Ah. Et ça n'arrive que moi. Je voulais faire des stories qui t'étaient dédiées. Je sais pas te dire pourquoi.